Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Ede ligt waarschijnlijk iemand onder het puin van een ingestort bedrijfspand. Een ander is inmiddels onder het puin vandaan gehaald. Hij is zwaar gewond. Het pand stortte vanmiddag in door de storm. Na onderzoek door de brandweer werd het gebouw vrijgegeven... maar later bleek dat er twee mensen werden vermist. De hulpdiensten zijn erop opnieuw met groot materieel uitgerukt. Vanwege de ophef over salarisverhogingen bij ABN AMRO is een van de commissarissen opgestapt. Het is Peter Wakkie. Hij ging over de beloningen van de Raad van Commissarissen van de bank. Wakkie was verantwoordelijk voor het omstreden besluit om de Raad van Bestuur van ABN AMRO een loonsverhoging van 100.000 euro te geven. Die verhoging werd vanwege de ontstane ophef teruggedraaid. Bij het telecom- en internetbedrijf Ziggo verdwijnen de komende drie jaar 450 banen. Dat komt door de fusie van Ziggo met UPC. Daardoor zijn banen overbodig geworden. Niet alleen worden 450 arbeidsplaatsen geschrapt, ook worden enkele honderden tijdelijke en externe contracten opgezegd. Toen de fusie werd aangekondigd was al bekend dat er banen verloren zouden gaan. Ziggo UPC heeft 90% van het kabelnetwerk van Nederland in handen... met zo'n 4,3 miljoen huishoudens als klant. De grootste concurrent is KPN. De Nigeriaanse oppositieleider Buhari eist het presidentschap op. Een woordvoerder van zijn partij, APC, zegt dat Buhari de verkiezingen heeft gewonnen... en dat de bevolking de macht heeft overgenomen. Er is nog geen officiële uitslag. In alle tussenstanden ligt Buhari voor op zittend president Goodluck Jonathan. Als Jonathan inderdaad is verslagen, is het voor het eerst dat een zittend president in Nigeria niet wordt herkozen. Het weer, soms felle buien met kans op onweer en hagel en ook zware windstoten. De westen tot noordwestenwind is vrij krachtig tot stormachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen buien met hagel, natte sneeuw, onweer en forse windvlagen. In buien kan het flink afkoelen. Donderdag is het weer wat droger en opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de grootste drukte wel voorbij, maar er zijn nog steeds een boel files voor het tijdstip. Dit zijn de files met meer dan 5 minuten vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen 10 kilometer. Heeft misschien ook wat te maken met de voetbalwedstrijd strakjes in de arena. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht Amsterdam tussen Maars en Apkoude 11 kilometer. Maar er is ook een rijstrook dicht vanwege een onderzoek naar een ongeluk. De A2 Utrecht ten Bosch tussen Knopen Everdingen en Beest 6 kilometer. Bij Salbommel nog een 6. De A4 Amsterdam Den Haag bij Knopen Batuverdorp nog 3 na een ongeluk. Maar dat is van de weg af. De A9 Diemen Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en knooppunt Batuverdorp 6. A10 Zuid tussen Duivendrecht en knooppunt de Nieuwe Meer 7. Ook door het ongeluk op de A4 dus. De A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 4.